Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden vanavond waarschijnlijk best wel wat versoepelingen bekendgemaakt. We hadden al gehoord dat de avondklok en de maximaal één bezoekerregel verdwijnen... en dat er meer kan voor terrassen en winkels. Daar komt bij dat je weer fysiek lessen mag volgen voor je autotheorie... en bij begrafenissen mogen 100 bezoekers komen. Dat zijn er nu nog 50. Het wordt wel interessant hoe het kabinet dat gaat verantwoorden... want het aantal positieve tests nam opnieuw toe afgelopen week. En van iedereen die naar de teststraat komt, heeft 1 op de 10 corona, ziet het RVM. Daar wilden ze vanmiddag liever niet te veel over kwijt, over die versoepelingsplannen. Ja, dat is een politiek besluit waar ik natuurlijk ja, niks, niks van kan vinden op dit moment. Er komt geen extra geld om alle zorgmedewerkers een bonus te geven van 500 euro. In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor dit plan. Zorgminister Van Ark moet nu kiezen of alle zorgmedewerkers een lagere bonus krijgen... of dat alleen mensen die in de frontlinie werken 500 euro krijgen. Nog steeds heeft bijna de helft van de Rotterdamse vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ook al hebben de handhavers de afgelopen jaren extra trainingen gekregen en is er een campagne geweest. Dat had dus allemaal weinig effect. Nog steeds gaan veel vrouwen s'avonds liever niet over straat of doen ze bewust andere kleding aan. Ook vandaag gaat het weer heel veel over de Super League. Dat moet een nieuwe competitie worden met 12 topvoetbalclubs. De helft daarvan komt uit Engeland. En daar is op dit moment crisisoverleg door de andere clubs uit de Premier League, zegt correspondent Tim de Wit. Die andere 14 clubs die hebben ook al gezegd, alle opties liggen voor ons op tafel. Echt een duidelijk dreigement ook richting die zes grote clubs. En ook de politiek bemoeit zich hier heel erg nadrukkelijk tegenaan. Boris Johnson omschreef dit plan als schandaal. En ze kijken zelfs binnen de Britse regering naar mogelijkheden om dit tegen te houden. Het weer, er kan plaatselijk een buitje vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen zijn er wolken, maar ook soms zon. En het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 work that. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.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 De voordelen van het coronavaccin van Janssen wegen zwaarder dan de nadelen... schrijft het Europese medicijnagentschap EMA in een advies. Trombose en een tekort aan bloedplaatjes moeten worden beschouwd als zeer zeldzame bijwerkingen... en worden opgenomen in de bijsluiter. Het kabinet speelt Russische roulette met de ziekenhuiszorg... zegt vakbond FNV in reactie op de verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook beroepsorganisatie Nu91 vindt het te vroeg om te versoepelen. Saba gaat vanaf mei reizigers vragen om hun vaccinatiebewijs. Het is een van de stappen die het eiland weer toegankelijk moet maken voor bezoekers.